Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Oklahoma is een abortus voortaan na zes weken zwangerschap verboden. Alleen in zeldzame medische noodgevallen kan er op een uitzondering worden gemaakt. Dat staat in een nieuwe wet die de gouverneur van de Amerikaanse staat heeft ondertekend... en die meteen is ingegaan. Door de wet kan iedereen die helpt bij abortus of daartoe aanzet worden aangeklaagd. De aanscherping komt op een opvallend moment. Gisteren lekte uit dat het Amerikaanse Hoge Rechtshof overweegt... om het landelijke recht op abortus af te schaffen. Bewoners van 16 appartementen in Dordrecht slapen vannacht niet thuis... vanwege een brand in hun flat. Die ontstond gisteravond op een balkon van de vier verdiepingen hoge flat... en sloeg over naar het platte dak. Er zijn geen gewonden, maar de appartementen hebben grote waterschade... en enkele hebben ook geen dak meer... Bewoners die niet bij familie of vrienden terecht konden... zijn door de veiligheidsregio ergens ondergebracht. In het midden en westen van Oekraïne zijn zeker zes treinstations beschoten... meldt het hoofd van de Oekraïnse spoorwegen. De schade is aanzienlijk, maar er zouden geen gewonden zijn. Gisteravond werden ook explosies gemeld uit de stad Lviv in West-Oekraïne. Bij raketaanvallen is de energievoorziening getroffen... en op verschillende plaatsen is geen stroom meer en ook geen water meldt de burgemeester van Lviv. En Liverpool staat eind deze maand in de finale van de Champions League. De Engelse ploeg van Virgil van Dijk won in Spanje met 3-2 de returnwedstrijd tegen Villarreal. De eerste wedstrijd hadden de Engelsen ook al gewonnen met 2-0. Vanavond wordt duidelijk wie de tegenstander van Liverpool wordt. Real Madrid of Manchester City. Het weer, onder de wolken blijft een graad of 5, maar op sommige plaatsen klaart het op en koelt het af tot rond het vriespunt. Er is kans op mist.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 Ooh, the ride of your life. Hold on, cause baby a bite of the sweetest pie. Ooh, baby, we can go fast. I'll drive and you just lay back. I got the flavor, the last, yeah, the sweetest pie. I might take you home with us. I might give you all of it. Come get your toes up. The sweetest pie. Ooh, that's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might, I might just give you a bite of the sweetest pie. Ooh, real hot girl shit. Me and Dua Lipa finna get the party lit. I sure wonder When I feel with my appetite time I hate to sleep Yeah. Elke vroege morgen lees ik alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen?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 Ik ben ook niet van ton. en dansen dat ze kon, is niet normaal. Ze viel meteen op in de zaal, dus ik ging naar haar toe. Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op en ben ik weg, doe ik alles op de pof. Van met alle respect, ik had er niemand. En ook nog ananas dan. Ze valt door de man, maar aan de andere kant. Zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn? Ging ze vast niet eens op date met mij, dat is dan ook weer zo. Al is het weer zo, ik ga naar buiten. En natuurlijk lieverd iedereen, verdient een tweede kans. Maar jou neem ik nooit meer mee. Naar een restaurant Leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn En een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn Bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect En misschien was het dat ook wel heb ik me niet een beetje aangesteld? Pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Want nu is ze het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas Ich ben so op to tears.